Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In het midden van Italië is een reddingshelikopter neergestort met zes mensen aan boord. Dat gebeurde in de buurt van L'Aquila, in de regio die onlangs werd getroffen door aardbevingen en veel sneeuw. Het helikopterongeluk zou daar niets mee te maken hebben. Het toestel was bezig aan een normale reddingsvlucht met aan boord een gewonde skier. Of er overlevenden zijn is niet duidelijk. Justitie in Italië onderzoekt de rol van de eigenaar van het hotel in Varindola dat vorige week werd bedolven na een lawine. Mogelijk kan hem dood door schuld worden verweten. Het hotel is gebouwd op puinresten van eerdere lawines. Uit bodemonderzoeken bleek al eerder dat het terrein vooral in de winter niet veilig is. Ook wordt onderzocht waarom het hotel niet veel eerder ontruimd werd. Inmiddels zijn 14 doden geborgen. Er worden nog 15 mensen vermist. In Schiedam is een man bedolven geraakt onder puin bij het afbreken van een gymzaal. Hij raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op het dak toen de man een betonnen balk tegen zijn hoofd kreeg. Daardoor viel hij vier meter naar beneden. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Rusland, Turkije en Iran willen er samen op toezien dat het bestand in Syrië wordt gehandhaafd. Dat staat in de slotverklaring van het vredesoverleg in Astana. Daar zaten Syrische rebellenleiders en vertegenwoordigers van het regime sinds gisteren bij elkaar Belangrijkste inzet van het overleg was een uitbreiding van het bestand dat een maand geleden werd gesloten. Eredivisieclub Rode JC komt gedeeltelijk in handen van de Zwitserse zakenman Alexei Korotayev. Hij neemt een minderheidsbelang in de voetbalclub en heeft al minimaal 1 miljoen euro overgemaakt naar Kerkrade. Met het geld mag Roda nieuwe spelers kopen, ook wordt er geïnvesteerd in de jeugdopleiding. Het weer kan nog mistig zijn. Verder op veel plaatsen bewolking.